Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Opstelten van ver strengere regels komen bij het verlenen van wapenvergunningen. Hij zegt dat in reactie op de rapporten die vandaag zijn gepubliceerd over de schietpartij in Alphen aan de Rijn. Tristan van der Vlis schoot daar in april zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Uit onderzoek is gebleken dat de dader schizofreen was. Binnen het politiekorps was zijn psychiatrische verleden bekend, maar toch had van der Vlis een wapenvergunning. Opstelten noemt dat heel ernstig. Over concrete maatregelen wil hij pas een besluit nemen als ook andere onderzoeken zijn afgerond. Door de onrust over de financiële stabiliteit van Italië is het aandeel ING hard onderuit gegaan. ING leverde op de Amsterdamse effectenbeurs meer dan 7% in vanwege zijn grote belangen in Italië. De bank heeft 7,5 miljard euro aan Italiaanse staatsobligaties. De AEX sloot met een verlies van 1,9%. Op de beurzen wordt gevreesd dat de schuldencrisis zich naar Italië uitbreidt. De Italiaanse economie draait goed en Italië heeft geen hoog begrotingstekort, maar wel een hoge staatsschuld. Ook is er twijfel over het doorgaan van de bezuinigingsplannen van de regering Berlusconi. De samenwerkende hulporganisaties openen een gezamenlijk Giro-nummer om geld in te zamelen in verband met de hongersnood in Afrika. In delen van Kenia, Ethiopië en Somalië is meerdere seizoenen geen regen gevallen. Daardoor dreigt de zwaarste hongersnood in 60 jaar. SHO spreekt van een ramp als 15% van de inwoners van een gebied ondervoed is. In de drie landen is dat nu al 23%. De organisaties, waaronder het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, UNICEF en Cordate, zijn bezig een grote campagne op te zetten.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 En dan noem ik eh, Joey Tempest, The Place to Call Home. Zo heet de cd die hij toen heeft opgenomen hier in Nederland. En We Come Alive is een van de nummers eh, die daarop staat door hem eh, zelf geschreven. En dit is ook zo'n prachtig nummer van diezelfde cd. Under the Influence. Maybe you've taken on a different name Tired of playing everybody else's game you're living in a jealous town Oh, so tired of rumors going round What we do under the influence of love Maybe you'll try out a new set of clothes Begin to like the things that you hated the most There ain't no rule, there ain't no circumstance save you, baby, now When you're in a trance, what we do Under the influence of love Yeah Hush now, baby, don't cry just can't wait Maybe you'll see the world a different En ook dit nummer is door hem zelf eh, geschreven. En Tessa Niles, Katie Kissoon, <laughs> hey, die kennen we nog hè. En Carol Canyon, zij hadden de backing vocals in Under the Influence of Love. Had ik al gezegd, welkom bij deze uitzending van Muziek hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Ik dacht het niet hè. Nou, bij deze dan. Brian Adams, Tonight We Have. We'll save ourselves a bottle. drinking on a Tuesday Let it go straight to our heads And we'll eat from good china And make love on linen sheets Just like there's no tomorrow nummer van Brian Adams. Tonight we have the stars. Dat was uh, redelijk nieuw. kan me niet ontgaan dat eh, het hoesje een beetje een eh, aanklacht is. Pele, zo heet deze formatie en The Sports of Kings, zo heet de cd. En op die eh, cd, op het hoesje, daar staat een foto van een afgeschoten hert. En een gans met een geweer erbij, een jachthoorn erbij, eh, een groot eh, mes erbij. Echt zo'n beetje zo van, ja, dat is nou de sport van de koningen. Beesten afschieten, maar dat kunnen wij dus ook. Dat is een beetje wat eh, Pele wil zeggen met deze cd. Althans, met de foto op die cd. De formatie Clouseau. En zij hebben heimwee. <laughs> Misschien wel naar Nederland. Op mijn rug in het zand lig ik uren te staren naar een ster in de nacht in de koude woestijn Dit heb ik hier nog nooit ervaren Maar ik voel zo'n drang om bij je te zijn Dat opgaan in het avontuur Die stalen kist die ik bestuur Het is overweldigend en stoer opeens ligt er heimwee op de loer Elke stap die ik zet is geïmproviseerd Ik heb naar niemand ooit geluisterd En ben altijd wel ergens een zwerver geweest Maar ik zou liever bij je zijn, veel liever bij je zijn. Vroeger zat ik anders in elkaar. Ik zou liever bij je zijn, veel Vijf dames die luisteren naar de naam The Sisters of Glory. Thelma Houston, Cece Peniston, Phoebe Snow, Lewis Walden en Albertina Walker. Good News in Hard Times, zo heet deze cd. En het klinkt allemaal een beetje gospelachtig. Rough Side of the Mountain. Oh Lord, I'm surprised. through this barren land. But as I go from day to day, I can hear my Savior say, Trust me, child, I'll hold your hand. I'm coming up. Yes, I am. On the rough side. On the rough side. Oh. De Sisters of Glory. Die bewijzen wel dat uh, ja, gospel music niet echt altijd heel erg flauw hoeft te zijn. Hè? I'm coming up, the Sisters of Glory, good news in hard times. Moet u zich eens voorstellen, u staat in een hele grote zaal. Laten we zeggen, ahoy. Stikdonker. Er komt een band op het podium en die begint op deze manier. Dan weet ik zeker dat hij gewoon kippenvel krijgt. Zeker als je dan een eh, fan bent van de formatie Fragment, The Dream of Orchid. Zo heet deze cd. Het eerste nummer van die cd is Back to Basic. het einde is een beetje minder, eh, minder spectaculair als het begin van Back to Basic. En dit zijn, noem het maar een beetje, Keltische klanken. The Gift of Love van Cecil. Plenty, The Redemption Center, The Big, uh, nee, de Boy Who Spent His Skin. Een heel vreemd liedje eigenlijk, hè? En dit, dit is Sandra. U heeft het misschien al in vele uitvoeringen gehoord, maar dit is toch wel de meest leuke, althans naar mijn mening. Misschien herkent u het al een beetje hoor. Nights in White Satin. Nights in White vader ga je mee De wind die is nu gunstig Dus ik neem een vlieger mee In zijn ene hand vliegen In de andere een brief Ik kon hem niet begrijpen Maar toen sprak een zoontje lief En deze brief, die bind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, ja zij, zij die ik is. Litouwers? Of uh, is het nou net andersom? Is het uh, Litouwen samen met André Hazes? Nou, hij had er nogal in wat betreft het stoppen. De Vlieger, een van de bekendste nummers denk ik wel van die uh, André Hazes. Fel Shazar. Falling is a form of flying. How can you just close your eyes in the face of adversity? How can you go on telling yourself lies? it seems such perversity I was hoping we'd all reach the stage Where suddenly not anything goes Not so much a point of age But just having some sense I suppose How come you look so good? You only know half of what you should If I were you, I would consider crying Does your current take you to bed? Does he stand you up on your is just a form Yeah, falling is just a form of flying Oh, wow Does the picture seem more complete When you leave out the shocking bit with all the rest of what never fits. I'm just wondering how one does decide. Proper time to leave these things to fate. Is the power with you or your God? Does he locate the pain or just alleviate? How come you look so good? You only know half of what you should. If I were you, I would consider crying. he stand you up on your head and tell you falling is just a form? Yeah, falling is just a form of flying. Oh, wow. Hang on a second, don't go away. I think here it comes now. That's him with a purple hat with the stars on it. He's licking his lips. conversation on the stairs It doesn't matter what language they speak What they say hurts and nobody cares This kind of thing happens about twice a week Just when the seams are evenly placed Whispers come down like beads of doubt Your friend with the answers, he's totally spaced This must be what your ex was talking about How come you look so good? You only know half of what you should as he stands you upon your head and tell you falling is just a form. Yeah, falling is just a form of flying. Have you ever asked him what happens when you fall behind? Don't tell me, I know he says it's all a state of mind, right? is just a Ja, vallen is eh, zelfs een eh, vorm van vliegen, maar ik vind het neerkomen altijd zo vervelend, hè? Nederlandse formatie Nick en Simon. Het leven van een ander. alles wat ze wil Egan Simon, een formatie die eh, nogal eh, succesvol is eh, de laatste jaren hier in Nederland. Hè? Blackwater Blues, B.B. King. It rained five days The skies turned black as night the sky is turned black as night.